uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Spanje te bellen. Maar wat kan betreft kan bellen naar het buitenland duur blijven... zodat telefoonproviders de ruimte hebben om op prijs te concurreren. Het Syrische regeringsleger legt een paar dagen de wapens neer in het zuiden van Syrië. Tot en met donderdag worden er geen aanvallen uitgevoerd in het gebied. Volgens president Assad om pogingen tot verzoening te steunen. Daarmee doelt hij op gesprekken die het regeringsleger af en toe heeft met rebellen. Om dezelfde reden was er vorige maand ook al een plaatselijke gevechtspauze. Frankrijk, Duitsland en Italië hebben afspraken gemaakt over het vluchtelingenprobleem op de Middellandse Zee. Zo komt er een gedragscode voor hulporganisaties. Die mogen straks niet meer te dicht bij de Libische kust varen om vluchtelingen op te pikken, omdat ze daarmee een soort taxidienst naar Italië zijn. Ook komt er meer geld voor het opleiden van de Libische kustwacht. Bij een afvalverwerkingsbedrijf in Beverwijk is radioactief materiaal vrijgekomen bij een explosie. Het radioactieve materiaal ligt in een plas met water en wordt onderzocht. De explosie ontstond tijdens het leegzuigen van een vat met actieve kool. Dat bleek verontreinigd te zijn met laagstralend radioactief materiaal. Waarschijnlijk is er geen daadwerkelijke straling vrijgekomen. Het weer, er kan nog een enkele bui vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen afwisselend wolken en zon. Het wordt dan opnieuw 19 tot 23 graden.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 Op de A9 naar Alkmaar vielen rijden tussen Aalsmeer en Batuverdorp en tussen Uitgeest en knooppunt Kooimeer. Op de A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. Op de A27 Utrecht-Breda 8 kilometer bij Noorderloos, dat is zo'n 10 minuten vertraging.